Robert Baltus met het NOS Journaal. Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de komende uren beslissend zullen zijn. Hij heeft het over de onrust na de dood van een 17-jarige jongen. De afgelopen drie dagen braken er rellen uit in verschillende steden... waarbij honderden mensen werden opgepakt. Er zijn vanavond en vannacht opnieuw meer mensen ingezet om de onrust te lijf te gaan. Het gaat om 45.000 agenten. Gisteren waren het er zo'n 40.000. Ook zal de politie panzerwagens inzetten. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk 45 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtwagen met een zeecontainer crashte op een kruising waar voetgangers en auto's stonden. Zware verkeersongelukken komen vaker voor in de regio. In Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om het leven toen een vrachtauto op een bus botste. Rusland heeft de toegang tot meerdere journalistieke titels... die banden hebben met Wagnerbaas Prigozhin geblokkeerd. Het gebeurde op last van de Russische autoriteit die het internet bewaakt. Het gaat om websites als Politica Segodnia. Ze staan bekend als pro-Russisch, maar sinds de opstand...